Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Olympische sporters zijn terug in Nederland. Ze landen rond vijf uur op vliegveld Eelde. Het toestel vertrok een uur later vanuit Sochi omdat het druk was op de luchthaven. De meeste sporters gaan vandaag naar huis. Daardoor is de huldiging in Assen later dan gepland. Die begint nu over een half uur. Aan de rand van de stad is een groot podium gebouwd... en daar worden duizenden mensen verwacht die de Olympische ploeg willen zien. De huldiging wordt uitgezonden op Nederland 1. Drie jaar na de tsunami in Japan mogen de eerste inwoners uit het gebied rond de kerncentrale van Fukushima weer naar huis. Volgens de overheid is de straling genoeg afgenomen om er weer veilig te kunnen wonen. 30.000 Japanners verblijven nu in tijdelijke onderkomens. Die zullen de komende twee jaar weer naar huis worden gestuurd. Japanse milieuactivisten maken zich grote zorgen. Volgens hen maakt de overheid te veel haast. Vorige maand was er nog een groot lek in de kerncentrale. Nederland geeft voorlopig geen financiële steun aan de regering van Oeganda. Aanleiding is het ondertekenen van de anti-homo-wet door president Museveni. Met die wet kan iemand die in Oeganda wordt betrapt op homoseksuele handelingen 14 jaar cel krijgen. Iemand die vaker wordt aangeklaagd riskeert levenslang. Oeganda krijgt jaarlijks ruim 7 miljoen euro van Nederland voor het verstevigen van de rechtsstaat, maar die steun wordt nu opgeschort. De Vierdaagse van Nijmegen komt op de nationale lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO. De Vierdaagse is het grootste wandelsportevenement van Nederland. Er lopen zo'n 46.000 mensen mee. UNESCO Nederland verplichtte zich twee jaar geleden om het eigen erfgoed in kaart te brengen, te documenteren en te beschermen. Als eerste werden het bloemencorso in Zundert en de Boksmeerse Vaart, een eeuwenoude processie, op de Nederlandse lijst gezet. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen.